Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Patiëntenfederatie is blij met de plannen van de PVV, VVD, NSC en de BBB... om het eigen risico in de zorg flink te verlagen. De vier partijen willen het bedrag van 385 euro naar 165 euro brengen. Dat betekent natuurlijk wel dat de premies dan waarschijnlijk omhoog gaan. En deze man is dan ook sceptisch over de plannen. Lastenverlichting is leuk, dat klinkt voor iedereen fantastisch, ook voor mij. Maar tegelijkertijd denk ik dat eh, lastenverlichting moet je wel betalen. En eh, moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus ik ben bang dat het eh, geen lang leven beschoren is. Ook vakbond FNV is niet zo blij met het akkoord op halflijnen. De voorzitter zegt dat het nieuwe kabinet te weinig doet voor bestaanszekerheid. Terwijl het daar in de verkiezingscampagne juist veel over ging. Een pand van de Universiteit Leiden in Den Haag wordt op dit moment bezet door pro-Palestijnse demonstranten. Ze vinden dat de Unie zich niet aan de afspraken heeft gehouden. De Universiteit Leiden heeft beloofd dat ze niet meer gaan samenwerken met onderwijsinstellingen in Israël. Maar ze willen pas morgen bekendmaken hoe ze dat gaan doen. dat vinden de actievoerders niet oké en daarom hebben ze dus het pand bezet. De makers van de Kijkwijzer hebben nu een website gelanceerd... om ouders met gamende kinderen voorlichting te geven. Op gamewijzer.nl worden per spel belangrijke aandachtspunten benoemd... zoals of het mogelijk is om in dat spel aankopen te doen... en of spelers ook in contact kunnen komen met vreemden. En ook staan er tips in voor het maken van goede afspraken over schermtijd. En in Nieuwegein hebben ze last van te dikke dieren. De geiten en schapen van de dierenweide in die stad zijn veel te zwaar. En dat komt doordat omwonenden ze bleven bijvoeren. Er werden bijvoorbeeld hele bakken macaroni en nasi over het hek gegooid. Ja, dus moesten de dieren allemaal op een andere locatie op dieet. Klinkt heel heftig. Eh, water en brood absoluut niet. Water en hooi. Ehm, dus zo min mogelijk voeren. Afvallen cold turkey moet je niet doen. Eh, dus we hebben het geleidelijk aan afgebouwd. Toen op een, op een goed dieet gehouden. Ja, Inmiddels zijn de geiten en schapen weer op gewicht. En mochten ze dus terug naar de dierenweide. Maar ze worden nu wel goed in de gaten gehouden. Het weer dan nog. De rest van de middag is het overal een mix van bewolking en regen bij een graad of 19. In het noorden is het wat warmer, maximaal 25 graden daar. En vanavond wordt het weer overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.